Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De VS en het Verenigd Koninkrijk gaan komende dag met elkaar om tafel... om te praten over het hervatten van reizen naar elkaars land. De Amerikaanse president Joe Biden is in Europa voor de G7. Luchtvaartmaatschappijen dringen er bij de regering van de VS al langer op aan... het land weer open te gooien voor mensen van buiten de VS. Vanwege de coronacrisis werden buitenlanders tot nu toe geweigerd. De VS wil ook in gesprek met de EU over hoe reizen veilig hervat kan worden. In Warschau hebben duizenden Poolse mijnwerkers geprotesteerd tegen een mogelijke sluiting van een steenkoolmijn. De woede richt zich vooral op het Europese Hof van Justitie, dat de onmiddellijke sluiting eist van de mijn in het zuidwesten van het land. Polen is van zijn energieverbruik bijna geheel afhankelijk van koolwinning. Het land heeft daardoor de meest verontreinigde lucht van de Europese Unie. Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht is voor het eerst in 20 jaar gestegen. Blijkt uit een rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie. Wereldwijd gaat het nu om zo'n 160 miljoen kinderen. Dat zijn er ruim 8 miljoen meer dan vier jaar geleden. De meeste van hen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze moeten vaak gevaarlijk werk doen, als duiken naar goud in een grot met water of het werken met landbouwwerktuigen. De cijfers uit het rapport zijn van voor de coronacrisis. De verwachting is dat de cijfers verder oplopen. De VS gaan 500 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer aankopen... en vervolgens doneren aan armere landen, melden Amerikaanse media. President Biden gaat het plan deze week bekendmaken.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup propaganda. Irish oh, sailor. Um. baby. It's one, two, three. I love you, baby, honestly. I want to deedle deedle dee. I deedle deedle dee. Oh, oh, Sheila. Oh, Sheila. Oh, oh, Sheila. Oh, Sheila. Baby, love me right Let me love you till the dead of night um, Can't you let the others be Cause with you is where I got to be yeah. Oh, baby, understand That I want to be the only man mm-hmm. You think you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh Sheila, let me love you till the morning comes. Oh, oh Sheila, you know I want to be the only one.